Jampersen met het NOS-journaal. In Den Haag zijn acht mensen aangehouden na ongeregeldheden in de Schilderswijk. Die begonnen na de Afrika Cup finale. Die werd verloren door gastland Marokko. Op straat in Den Haag werd zwaar vuurwerk naar de politie en omstanders gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Ook op een plein in Amsterdam Nieuw-West moest de ME ingrijpen. Agenten werden bekogeld met vuurwerk... waarop iedereen door de ME van het plein werd gestuurd. Hoeveel mensen daar zijn aangehouden is niet bekend. Marokko verloor de Afrika Cup finale met 1-0 van Senegal. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het grote treinongeluk in het zuiden van Spanje. Afgelopen avond ontspoorden daar op een rechtstuk spoor twee hoge snelheidstreinen in de buurt van Córdoba. Zeker 21 mensen zijn daarbij om het leven gekomen. Ook zijn er zeker 70 gewonden. Een van de treinen ontspoorde en kwam op de naastgelegen rails terecht... waar een tegemoetkomende trein aankwam. Die ontspoorde ook. Bij de presidentsverkiezingen in Portugal is een tweede ronde nodig. En dat is voor het eerst in 40 jaar. Geen enkele kandidaat haalde de absolute meerderheid. De meeste stemmen waren voor Antonio José Seguro van de Socialistische Partij. Hij had in de campagne veel aandacht gehad voor de stijgende prijzen en het woningtekort. Seguro neemt het over drie weken op tegen de radicaal-rechtse André Ventura. Hij voert campagne op het thema migratie. Voetbalclub AZ heeft trainer Maarten Martens ontslagen. De Belg moet weg vanwege de teleurstellende resultaten. De club uit Alkmaar staat achtste in de eredivisie. Afgelopen dag werd verloren van PEC Zwolle. Martens was twee jaar trainer van AZ.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 There ain't never gonna be nobody like you, baby. Honey, that's no lie. of you. Love is over. giorno che ricorderai. Alzati in fretta e vai. C'è chi credente non ti arrendere. Luister naar de zon. Zie jouw moment. Dus ga nu maar.